De NCTV adviseerde de minister om in het vraaguurtje het geweld van zaterdag rechtsextremistisch te noemen. Omdat dat, dat soort gedrag anders te normaal zou worden. Dat deed de minister niet, omdat hij niet genoeg tijd had om het rapport te lezen. Zij Van Oosten net in het debat over de rellen. Hoe het dan werkt is dat het hele team in mijn ministerie bij elkaar komt ik ook een dik dossier toegestopt, eh, eh, krijg. Zo werkt het ook. Waarbij ik in een heel kort tijdsbestek daarmee een weg moet vinden. Het kwam de justitieminister op veel kritiek te staan. Ook na een interview waarin hij iemand die een Hitler goed bracht... weigerde een nazi te noemen. Van Oosten zei in het debat net dat hij te voorzichtig was... en noemde de rellen alsnog rechtsextremistisch. De NAVO neemt de drones in het luchtruim van Denemarken heel serieus, zegt NAVO-baas Rutte. Gisteren vlogen er onbekende drones boven het Deense schiereiland Jutland. De Deense regering zegt dat het professionele drones waren. De Deense regering wijst geen dader aan, maar legt wel een verband met eerdere acties door Rusland. Een man van 20 uit Heemskerk moet zes maanden de cel in, waarvan de helft voorwaardelijk, voor zijn rol bij de onrust in Beverwijk en omgeving, twee weken geleden. De Heemskerker is veroordeeld voor verboden wapenbezit en poging tot bedreiging op social media. In de rechtszaak over de rivaliserende jongerengroepen in Beverwijk staan in totaal acht verdachten terecht. En mocht je smiddags nog een keer last hebben van een flinke inkakker... dan kun je naar het Rotterdamse restaurant Jack toe. Daar hebben ze een lunchrave. Vandaag was de eerste editie met disco-klassiekers, house, een saxofonist en danseressen. Superleuk, zo'n wilde iets verzinnen... waardoor mensen na de inkakker van de lunch weer vet, vet, fit aan het werk kunnen. Het weer. In het zuiden zijn er nog steeds wolken. Het is er 13 graden met af en toe een spatje regen. In de rest van het land wat meer zon bij maximaal 16 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland staat nu ruim een half uur in de file... op de A7 van Zaanstad naar Horen tussen knooppunt Zaandam en de afrit Avenhoorn. Ze zijn daar aan het bergen, de linkerrijstrook is dicht. En het rijdt langzaam op de A10, de ring van Amsterdam. Bij Amsterdam buiten Veldert heb je 10 minuten oponthoud.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 Dat zegt secretaris-generaal Rutte. NAVO-lidstaten en Denemarken werken volgens Rutte samen... aan het garanderen van de veiligheid van de infrastructuur. Een man van 20 uit Heemskerk heeft zes maanden cel gekregen... voor zijn rol bij de onrust in Beverwijk in omstreken, twee weken geleden. De helft van die straf is voorwaardelijk. De politie heeft vanochtend 23 bussen van het vervoersbedrijf GVB van de weg gehaald in Amsterdam-Noord. De vergunningen van de bussen of de chauffeurs bleken niet op orde te zijn. Dan het weer, in het noorden zon, in het zuiden bewolking en kans op regen bij ongeveer 16 graden.